zo oud. Het is nog net als vijftig jaar geleden. Al zijn we samen vijftig jaar getrouwd. Wij voelen ons toch heus nog niet zo oud. Het is nog net als vijftig jaar geleden. Jij wordt nog steeds oprecht. begrijpt.